Als er extra moet worden bezuinigd wil gedoogpartner PVV dat er meer geld wordt weggehaald bij ontwikkelingssamenwerking. In Duitsland is een massagraf uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. In het graf bij het dorp Altenburg, ten zuiden van Leipzig, liggen vermoedelijk zo'n 100 lichamen. Ongeveer 41 zijn er opgegraven. De resten zijn vermoedelijk van buitenlandse krijgsgevangenen. De Duitse oorlogsgravendienst denkt dat de opgraving vandaag kan worden afgerond. Op het Italiaanse eiland Lampedusa heeft in een opvangcentrum voor asielzoekers een grote brand gewoed. Er zijn slaapzalen afgebrand, maar niemand raakte gewond. Het vuur ontstond toen migranten uit Tunesië uit woede matrassen in brand staken. Ze hadden te horen gekregen dat ze versneld naar hun eigen land worden teruggestuurd. De afgelopen maanden zijn al vaker migranten in opstand gekomen, onder meer tegen de leefomstandigheden op het eiland. De regering van Slovenië is gevallen. Het parlement nam gisteravond een motie van wantrouwen aan tegen premier Pahor, die al sinds mei geen meerderheid in het parlement had. Vijf ministers stapten dit voorjaar op uit onvrede over het uitblijven van economische hervormingen. Waarschijnlijk kunnen de Slovenen in december naar de stembus voor vervroegde verkiezingen. Het weer, bewolkt en af en toe regen, temperatuur van 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Dit was het en... Dit is René Passet van de AMWB.